Mautschreurs met het NOS Journaal. In Liberia in West-Afrika is een vrouw overleden aan Lassa-koorts, een virus dat is verwant aan... Het slachtoffer stierf eerder deze maand, maar het is nu bekend geworden. Lassa-koorts is besmettelijk en de symptomen zijn onder meer overgeven en diarree. Hoe de vrouw het heeft opgelopen is niet duidelijk, want een kleine dertig mensen om haar heen hebben het niet. Eind 2013 brak een grote ebola-epidemie uit in West-Afrika. Er stierven meer dan 11.000 mensen aan de meeste in Liberia, Sierra Leone en Guinea. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen veel meer migrantenpartijen mee dan vier jaar geleden. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs 30 gemeenten waar veel inwoners een migratieachtergrond hebben. In 2014 deden in die gemeente nog acht migrantenlijsten mee, nu zijn er dat 22. De helft van de groei is toe te schrijven aan DENK, maar er zijn ook veel lokale partijen, zoals een Turkse lijst Rotterdam, een Surinaamse partij in Rijswijk en een multiculturele partij in Almere. Bij geweld in een huis in Arnhem zijn drie mensen gewond geraakt. Even verderop, in een andere woning, werd even later een vierde gewonde ontdekt. Wat er is gebeurd wil de politie nog niet zeggen. Volgens omwonenden is er een steekpartij geweest. Ook wordt gemeld dat het zou gaan om een woningoverval op een ouder echtpaar. Alle vierde gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is aangehouden. En Amsterdam wil een vergunning invoeren voor het gebruik van dieren bij evenementen. Zo wil de gemeente meer controle krijgen over het welzijn van de dieren. Het liefst zou Amsterdam dieren bij evenementen helemaal willen verbieden, maar dat kan juridisch niet. En daarom is minister Schouten van Landbouw gevraagd om de regels aan te passen. Het weerland inwaarts kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Vannacht gaat de sneeuw over in regen of motregen met temperaturen net boven nul. Lokaal kan het glad worden.